Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïense drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt... kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn twee doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten zes mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen op de parkeerplaats onder vuur genomen rond half elf lokale tijd. De overleden mannen woonden in Toronto en waren 26 en 29 jaar oud. De dader of daders zijn op de vlucht geslagen. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. De Amsterdamse universiteiten en hogeschool overleggen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen. Onder meer door seks te hebben en iets te stelen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst, maar mogelijk volgen er toch sancties tegen de vereniging. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Euvre Award. Een prijs die in het leven is geroepen om persoonlijkheden te eren... die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op twee WK's met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt.